Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn zijn twee bouwkranen en een groot brugdeel omgevallen... en op zeker vier panden terechtgekomen. Daarbij zijn volgens de brandweer twintig mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tijdens renovatiewerkzaamheden aan de Julianabrug. De kranen vielen onder meer op een winkel met tweedehands artikelen... en een winkel met verf- en tekenspullen. De kranen stonden op een ponton en vervoerden samen het brugdeel. Waardoor ze omvielen is nog onduidelijk. Het Rode Kruis is aanwezig en een USAR-team... gespecialiseerd in het zoeken van mensen onder puinhopen, is ook onderweg. In Italië zijn elf verdachten opgepakt die handlangers zouden zijn van het hoofd van de Siciliaanse Cosa Nostra. De maffiabaas Messina Denaro is al sinds 1993 op de vlucht. De elf handlangers zouden hem al die tijd uit handen van de politie hebben gehouden. De politie hield de bende al jaren in de gaten met geheime camera's en microfoontjes rond een boerderij op Sicilië. Er bestaat mogelijk een verband tussen het uitbranden van de auto van de burgemeester van Rukve en een eerder incident in die gemeente. Vorige maand brandde daar ook de auto van een opsporingsambtenaar uit. Omdat het in beide gevallen om medewerkers van de gemeente gaat, denkt de politie aan een verband. Mogelijk hebben de acties te maken met het strenge drugsbeleid van de gemeente. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie betreurt het zeer dat de politie van plan is tijdens voetbalwedstrijden te staken. Als de aangekondigde acties doorgaan zaterdag, dan kan de wedstrijd ADO Den Haag-PSV niet worden gespeeld. Dat heeft de gemeente Den Haag besloten, na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. De wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht gaat in ieder geval wel door, omdat Rotterdam al veel last heeft gehad van de acties tijdens de Tour de France. Het weer, het is overal flink zonnig en het blijft droog. Het is tussen de 26 en de 33 graden. Later vanavond, vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Komende nacht kan er al een bui vallen. Morgen overdag trekken er meer buien over het land, soms ook met onweer. Daarna klaart het weer op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Ook nu al moet je vaak naar de kleinere labels om nog iets van je countrygading te vinden. Maar toch probeer ik elke week weer enkele songs uit de Nashville fabriek te selecteren. En ook deze week ben ik daar weer in geslaagd. Curtis Brady opende met Living on Sunshine. Lindsay Laurer is de gast met Goodbye Go. En Jerry Smith staat achter de coulissen te wachten om Wizzebottle en een Can te horen te brengen. crossroadsmusic.nl with beer and whiskey on my breath. I stumbled down our hallway through the darkness to our bed. I didn't intend to wake you, I knew that you'd be mad. But to my surprise, I found there waiting instead. You know I've watched you go and drank yourself insane. I've watched you lose your pride and push your friends away. seen more than I can stand. I just can't watch you kill yourself with a bottle and a can. You said this is the last time. We can't go on like this. You've broken every promise You've made that you quit I love you, dear, and I always will And I hope you understand But I just can't watch you lose yourself With a bottle and a can bottle with a bottle and a can. In dit eerste uur besteed ik tevens aandacht aan het album en de act van de maand. De original van deze week, El Paso, kennen we natuurlijk allemaal. Straks in het tweede uur een cover van deze song die onlangs is uitgebracht. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een Canadese zanger met het country hart op de juiste plaats. In 2013 brak hij door met het album Come Cry With Me. Als je voor country gaat, dan moet je zeker naar deze man luisteren. En dan weet je ineens weer hoe country echt moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in and press those pretty petals to my skin. If I've only one time asking, shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're good for. Oh, won't you count for me? Ooh. Tennessee is tegenwoordig het huis van wat wij countrymuziek noemen. Nashville is volkomen de weg kwijt. Tegenwoordig wordt country doorgaans omschreven als Americana. Ik zou willen zeggen, het is gewoon country uit de tijd voordat het werd opgeschoond en gepasteuriseerd tot pop waaruit ze de ziel verdwenen is. Het is grappig hoe stijlen en trends rond blijven fietsen en het is cool om te constateren dat het nieuwste album van Barbara Nesbitt, Almost Home, precies de juiste balans heeft tussen de muziek van nu en die van het verleden. Sweetest Waste of Time. If you don't see Crossroads met de act van de maand. De formatie werd gevormd in Toronto in 1975 door Keith Glass, Dennis DeLorme, Russell de en enkele anderen en werkte plaatselijk tot 1978. Na een tussenpauze waarin Glass en de Carl de Glass Band vormden, werd Prairie Oyster in 1983 nieuw leven ingeblazen. Hun stijl was enigszins gebaseerd op de rockabilly, met daarin belangrijke invloeden van de traditionele countrymuziek. En heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd. En regen het ene succes aan het andere. Brand New Hardtime Blues. Wilkie met de titelsong van het nieuwe album Bushkin. Well, I'm Buskin buskin, singing for a nickel and dime. I'm buskin, buskin, whatever you can spare I might just get you high on my new homemade CD. I'm busking, busking, singing for a nickel and dime. Well, I'm busking, busking on the corner of St. Lawrence and Pine. Wondering if I'm ever gonna quit this spot, maybe make it up into the big time. Yeah, if I can get the multitudes to listen to me, someday I might make it up to Crescent Street. I'm busking, busking on the corner of St. Lawrence and Pine. busking, busking no cares or worries at all. Not sure just how long I can go. I probably have to quit in the fall. Yeah, just as well, it kinda gives your faith a leap. When people call you things like hippie weirdo, call me creep. I'm busking, busking. got no cares or worries at all. I'm busking, busking on a hot and sunny summer day. Hoping if I take a break for a pee, some other busker doesn't take my corner away. Oh, I really hope I don't look too much like a jerk. Hope I don't meet up with anyone I know from work. I'm busking, busking. It's a hot, sunny summer day. De ik-figuur in het liedje is een cowboy die in het Texaanse stadje El Paso verliefd wordt op een Mexicaans meisje met de naam Felina, een danseres bij Rosa's Cantina. Als een andere cowboy flirt met Felina daagt de ik-figuur hem uit tot een duel en schiet hij zijn rivaal dood. Uit angst voor justitie, of raakt door vrienden van het slachtoffer, vlucht hij naar de Badlands van New Mexico. Jaren later keert hij terug naar El Paso uit verlangen naar Felina. Daar wordt hij neergeschoten door een groep cowboys hij sterft in Felina's armen. El Paso duurde 4 minuten en 38 seconden. In de late jaren 50 was dat ongebruikelijk lang. Daarom stelde Columbia Records de platenmaatschappij aan de radiostations platen ter beschikking met aan de ene kant de volledige versie van het nummer en aan de andere kant een versie die was ingekort tot minder dan 3 minuten. De discjockey die 4,5 minuten onaanvaardbaar lang vond, kon zijn toevlucht nemen tot de kortere versie. In de praktijk bleek de overgrote meerderheid van de discjockeys toch de voorkeur te geven aan de lange versie. Uiteraard weet je van wie het origineel is. Juist ja, Marty Robbins. Crossroads, Kees de Haan. Out in the west Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride just as fast as I could from the west Texas town of El Paso out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see roses can't canteen. down and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong for us a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for your leader is strong, and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Sinds ik haar in het theater gezien heb, draag ik Lana Wolf een warm hart toe. Haar album Nashville, met daarop Good Hearted Woman, is de moeite van het kopen alleszins waard. Binnenkort gaat ze met haar show het theater in. Heidi Gabriel en Mr. Fox zijn veilig aangekomen in de States. Zij zijn genomineerd voor een award in Texas en gaan de nominatiekracht bijzetten door hun aanwezigheid en het zingen van een aantal songs. Sweet Mr. Songman is er misschien wel één van. Whalen en Ilse de Lange baarden opzien als de Common Linnets. Jammer genoeg heeft dit maar even mogen duren. Een van de mooiste songs op het album van de Common Linnets is het door Whalen gezongen Where Do I Go With Me. that she's living today. She never complains about the bad times or the bad things he's done, Lord. She just talks about the good times they had and all the good times. wekelijks op dit station. little of you. In my ivory covered palace, safe behind my walls of glass. Now you keep staring back at me like a memory from the past. So won't you sing? quite like. Here's another dime for you, Mr. Songman. Sing the loneliness of broken dreams away if you can. Yeah, it's only me and you, Mr. Songman. Let me take away night, sing away your hurt You're making If I should walk away this evening, see if I can get you off my mind. If I should bring the promises an answer to a feeling just to see. It would leave me with one question, Lord do I go Onlangs is het debuutalbum Cutting Down the Bird Hotel van de uit Zuid-Londen afkomstige formatie de Sopranistas verschenen. Good Times Coming is een van de songs op dat album. With our banners and hymns, we've tried to make sense of these songs that we sing. But hey, hey, hey, there'll be good times coming. We've burned down our cities is het favoriete album van de maand. Daniel Romano wordt omschreven als een neo-traditionalist, in de stijl van een man als George Jones. Sommigen vergelijken hem met Graham Parsons, maar Daniel wil daar zelf niets van weten. Daniel Romano kan zo hartverscheurend zingen dat de tranen in je ogen springen. Ook I'm Gonna Teach You is terug te vinden op het album van de maand. I know what you did, she told me. And I know that you led her astray. And I know that you hurt her. Sasha McVie besluit dit eerste uur met Time of My Life. En dat slaat ook wel een beetje op mij. Want ik vind het heerlijk om een dergelijk programma te mogen maken. En als ik zo bezig ben, heb ik de time of my life. De koek is nog niet op, want zometeen ben ik er weer. Met nog een heel uur country. I still remember the first day You standing there with your dark brown hair And those worn out jeans said, hey there. And I tried not to stare into those big blue eyes. I was hypnotized. you stay with me Crossroads.